Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen... geeft op dit moment haar Europese troonrede. Dat doet de voorzitter elk jaar bij de opening van het Europese politieke jaar. In dit keer gaat het vooral veel over de oorlog in Oekraïne. Von der Leyen stond onder meer stil bij de kinderen daar. I announcing that we will work with you To support the rehabilitation of damaged Ukrainian schools, we will provide what you need. This is 100 million euros because the future of Ukraine begins in the schools and with the children. Ze droeg ook geel met blauwe kleding. Dat zijn de kleuren van de vlag van Oekraïne. In Dordrecht is een man overleden na het aansteken van een sigaret. Dat deed hij namelijk in de buurt van een gasaansteker... waardoor er een flinke steekvlam ontstond. De man is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar dat mocht dus niet meer baten. in Zuid-Frankrijk is het weer raak met bosbranden. Al bijna duizend mensen moesten hun huis uit, zegt onze correspondent Eline Huisman. De politie ging bij met lichten door de wijk, uh, klopte aan deuren... en mensen moesten in no time hun eh, spullen pakken. Namen vaak niet zoveel meer mee dan de belangrijkste papieren. Zij worden op campings in de buurt opgevangen of, of bij familie. Eh, maar voorlopig zijn er geen nieuwe evacuaties voorzien in de regio. De brandweer zet blus, vliegtuigen en helikopters in. Maar door de droogte breidt de brand zich nog altijd uit. Een ongeboren baby met bloedarmoede heeft maar weinig kans om te overleven. Vaak overlijden ze al bij de geboorte of ze zijn zwaar gehandicapt. Bloedtransfusies terwijl de baby nog in de buik zit, komen daardoor steeds vaker voor. Maartje onderging zo'n transfusie. Je voelt inderdaad een prik, een naald en daarna dan zijn ze dus een beetje aan het zoeken naar een bepaald bloedvat. Dat is echt heel indrukwekkend. En dat voel je een klein beetje gerommel, maar het is niet heel pijnlijk of zo. Inmiddels zijn er al meer dan 2000 transfusies op deze manier uitgevoerd met gezonde baby's als gevolg. En het weer nog opnieuw een wisselend dagje met veel wolken... en vooral in het zuiden ook af en toe best wel wat regen. Vanmiddag is er in het noordwesten best wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files op de A2 richting Utrecht voor Utrecht Centrum 3 kilometer...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 Ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou bestemd, maar ben. Ik lig alleen in bed, het is leeg en kil, ben altijd op en krijg geen verschil tussen dag en nacht meer. Ik verlies de kracht weer. gelijk liegen lijkt of iemand is gekropen schudden van de twijfel Oh yeah hey, mij hoe vaak ik je in mijn ogen aan en loog Nog wat je worden op de Bijbel Oh yeah Het lijkt of iemand is gekroven in jouw lichaam zonder dat Wacht, dus alles dat je zei dat is bedacht Puur om mij te trekken, mij te hebben in je macht als je gelukt is dus.